Eefje kunnen met het NOS Journaal. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de mishandeling van twee mannen in Dordrecht afgelopen weekend. Het is een jongen van 16 uit de stad. Twee dagen geleden werd al een jongen van 14 opgepakt. De twee slachtoffers hadden afzonderlijk van elkaar een date in Dordrecht via de homo-app Grindr. Op de afgesproken ontmoetingsplek werden ze vervolgens opgewacht door een groep jongens. Een van de slachtoffers werd mishandeld en raakte licht gewond, de ander kon wegkomen. Minister Bruins gaat met zorgverzekeraars om de tafel om te praten over hun investeringen in de farmaceutische industrie. Volgens de Volkskrant gaat het om onder meer CZ, Zilveren Kruis en Mensis. Die verzekeraars investeren miljoenen in bedrijven die onder vuur liggen... omdat ze voor sommige medicijnen een paar ton per patiënt per jaar vragen. Bruins wil kijken of het lukt om de prijs van medicijnen naar beneden te krijgen. Ook de oppositie wil opheldering over de investeringen. In Rotterdam is er tijdens de nationale dodenherdenking volgende maand toch geen koopavond. Ondernemers wilden dat graag en wilden de klanten attenderen op de twee minuten stilte, maar de gemeente steekt er een stokje voor. Wordt nu een verordening uit 2013 aangepast die de koopavond mogelijk maakt op 4 mei. Winkeliers hebben begrip voor de beslissing. Wielrenner Fabio Jacobsen heeft de Scheldeprijs gewonnen. De Nederlander van Quickstep was de snelste in de sprint. Favoriet Dylan Groenewegen werd met 30 anderen uit de koers gezet. De wedstrijdjury greep hard in toen de renners doorreden bij een gesloten spoorwegovergang. Het weer nog, er trekken stevige buien over het land, sommige met onweer, hagel en windstoten. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Morgen draait de wind en wordt het een stuk kouder, een graad of 9. Na morgen is het droog en vrij zonnig. Ook gaat de temperatuur omhoog. Zaterdag kan het lokaal 20 graden worden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De langste files staan nu bij Amsterdam en Utrecht. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A7 Zaandam den Oever bij Horen. De rechte rijstrook is dicht en vanaf Purmerend levert dat als file op. De verdraging is ongeveer een half uur. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat een kapotte vrachtwagen op de ring Noord bij Durgerdam. De rechte rijstrook is dicht en vanaf Amsterdam buiten Veldert is de vertraging een, kwart, een half uur.